Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog steeds veel te langzaam met het compenseren van de slachtoffers in het toeslagenschandaal, zegt staatssecretaris Aukje de Vries. Dat komt door veel te ingewikkelde regels en de Belastingdienst die ze zaken niet op orde heeft. Maar het helpt ook niet dat mensen die geen slachtoffer zijn zich toch aanmelden voor compensatie. De staatssecretaris heeft wel een idee wat voor mensen dat zijn, zegt mijn collega Wilma. Zij eh, denkt dat dit mensen zijn die vaak wel in de problemen zitten... terwijl ze niet eh, door de toeslagenaffaire in die problemen eh, terecht zijn gekomen. En de Vries wil vooral dat de aanvragen van die mensen heel snel afgehandeld worden. Veel echte gedupeerden moeten nog tot 2025 wachten... voordat ze het geld dat ze ten onrechte moesten betalen terug hebben. Steeds meer mensen in de zorg zeggen hun vaste baan op... en gaan als zelfstandige aan de slag, als ZZP'er. En vaak keren ze dan terug via een bemiddelingsbureau bij hun oude werkgever... maar dan voor een hoger uurloon. Mijn collega van Nieuwsuur dook in het verhaal en zegt dat het een trend is onder jonge mensen om te zzp'en. We hebben een verpleegkundige geïnterviewd die had gewoon een vast contract. Die is 27 en die zegt nou na twee jaar, nee hoor, ik eh, ga lekker zzp'en. Heb ik veel meer regie, kan ik rondkijken, ik verdien meer en ik kan mijn eigen vakanties, heel belangrijk, ik kan mijn eigen rooster eh, veel beter bepalen. Ik kan gewoon doorgeven wanneer ik wil werken. En dan weet ik ook dat ik op vakantie kan, weekendjes weg. Ja, dat. Ziekenhuisdirecteuren maken zich zorgen. Op sommige plekken is het inmiddels 60% van het personeel dat ZZP't. Daardoor kunnen ze het amper meer betalen. Volgend jaar rijden er vanaf juni maandenlang geen treinen meer tussen Amsterdam en Londen. Er zijn dan werkzaamheden bij station Amsterdam Centraal... en daardoor is er geen plek voor de douane op het station. Die moet reizigers naar Engeland op deze Eurostar-lijn controleren. De staatssecretaris zegt dat ze heel teleurgesteld is dat ze er geen oplossing voor heeft gevonden. En rode, gele, lenteui of sjalotten weten in Nederland gemiddeld 7 kilo uien per jaar. Ze worden steeds populairder. In 20 jaar tijd is de uienteelt bijna verdubbeld. En opvallend, voor het eerst eten we meer rode uien. En zijn ze ook goedkoper dan de ouderwetse gele ui. En dan nog het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt vannacht flink af naar 8 graden. Morgen een zonnige dag, 19 graden in het noorden... tot wel 24 in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Utrecht. Je hebt 10 minuten oponthoud daar.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 So sweet, so beautiful sacrifice C'est moi. for. I can't help but sit and wonder what we're even fighting for. I still feel you, how you do it. Every time I close my eyes, I see the world we left behind.